Renske van der Zallen met het NOS Journaal. De politie in Londen stopt het onderzoek in de misbruikzaak... rond de Britse prins Andrew en zakenman Jeffrey Epstein. Waarom dat gebeurt is niet duidelijk. Eerder zei de politie dat er werd gekeken naar bewijs... en of het Verenigd Koninkrijk juridisch gezien de juiste plek is... om de zaak te behandelen. In de zaak is Andrew aangeklaagd door een Amerikaanse vrouw. Ze zegt dat ze als 17-jarige seks met hem moest hebben... onder meer op het landgoed van Jeffrey Epstein... met wie Andrew toen bevriend was. Mogelijk wordt de misbruik nu opgepakt in de VS. Facebook kondigt maatregelen aan om jonge gebruikers te beschermen. Het bedrijf wil functies inbouwen om kinderen te waarschuwen als ze naar schadelijke content kijken. Ook komt er een pauzemelding op Instagram, dat platform is van Facebook. Experts denken dat de maatregelen niet zullen helpen. De maatregelen komen na beschuldigingen van een oud-medewerker van Facebook. Die verklaarde dat het bedrijf geld verdienen belangrijker vindt dan de veiligheid van gebruikers het gaat niet goed met de oud-president van Georgië, Michael Saakashvili. De voormalig leider zit nu tien dagen in de cel... en is volgens een dokter ernstig verzwakt door een hongerstaking. De oud-president is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens machtsmisbruik. Zelf ontkent hij deze aantijgingen. En het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk neemt tot vanochtend 8 uur geen patiënten op vanwege een ICT-storing.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 This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go.